Die hadden de Syrische president Assad gevraagd om steun... omdat Turkije van plan zou zijn een aanval uit te voeren op Manbij. Ankara ziet de Koerdische strijders als terroristen. De Koerdische milities in de regio worden in hun strijd tegen IS gesteund door de Verenigde Staten. Maar president Trump wil zijn troepen daar terugtrekken. Rusland, bondgenoot van Syrië, zegt blij te zijn dat Manbij weer onder controle staat van Damascus. De politie heeft in een huis in Rijsbergen 500 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Drie mensen zijn aangehouden. De politie werd getipt dat er vanuit een woning zou worden gehandeld in vuurwerk. Toen ze polshoogte gingen nemen, zagen ze twee mannen met dozen met vuurwerk naar buiten komen. Ze komen allebei uit Sint-Willebrord. De bewoner van het huis meldde zich vannacht op het politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van illegaal bezit, opslag en handel in zwaar vuurwerk. In Friesland zijn bij een eenzijdig auto-ongeluk twee mensen om het leven gekomen. Twee andere inzittenden raakten gewond. De auto raakte op de N919 bij Oosterwolde van de weg en belandde in de berm. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, meldt Omroep Friesland. Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft geblunderd bij de uitgave van een speciale D-Day postzegel. Die had, samen met tien andere zegels, komend jaar moeten uitkomen omdat het dan 75 jaar geleden is dat de bevrijding van West-Europa werd ingezet. Maar waar er een foto had moeten staan van de landing in Normandië stond er een van Amerikaanse militairen die aan land gaan in Nederlands Nieuw-Guinea. Het Britse postbedrijf werd gisteren op de vergissing gewezen... toen de zegels online kwamen te staan. Royal Mail heeft verontschuldigingen aangeboden... maar er niet bij gezegd hoe het kon gebeuren. Het weer nog in het zuidoosten zon, op andere plaatsen veel bewolking. In het zuidwesten is het mistig. De bewolking breidt zich langzaam uit naar het zuidoosten...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 Baby, it's cold outside. The welcome has How lucky that you so dropped in. Nice Look out the window at the storm. Gosh, your lips look My delicious. Will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My name and mine is Gosh, your lips are delicious such a visitor for.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 Ooh, it's everywhere. mother's eyes looking at her child is everywhere. like places. it got a million, got a million faces Then you can find a trace. free. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case I'll be prepared. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.